Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Amerika rekening houdt met een Israëlische aanval op Iran. De VS haalt een deel van haar mensen weg uit het Midden-Oosten. Ambassademedewerkers uit Irak worden teruggehaald. En personeel in Bahrein en Kuwait mag ook weg als ze dat willen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie in de gaten. Deze journalist van Al Jazeera leest een verklaring voor. The safety and security of our service members and their families remains our highest priority and US Central Command is monitoring the developing tension in the Middle East. De veiligheid van ons personeel en hun familie staat voorop, staat in de verklaring. Een veelgebruikt landbouwgif veroorzaakt kanker bij proefdieren. Glyfosaat, zo heet het, is behoorlijk omstreden. Er is al jarenlang gedoe over, omdat deskundigen eerder al zeiden... dat ze dachten dat het schadelijk was. Hard bewijs daarvoor was er nog niet. Het middel is nu jarenlang getest op ratten en die worden er dus ziek van, staat in trouw. De onderzoekers denken dat het ook geldt voor mensen en willen dat glyfosaat wordt verboden. Opnieuw zijn er protesten in Amerikaanse steden. In New York en San Antonio gingen mensen de straat op. Ze eisen dat Trump stopt met de arrestatie en uitzetting van immigranten. Ook in Los Angeles werd weer geprotesteerd. President Trump heeft het Amerikaanse leger naar die stad gestuurd... om de protesten de kop in te drukken. En een spannende dag vandaag voor veel eindexamenleerlingen. Vandaag krijgen ze het verlossende telefoontje... of ze wel of niet geslaagd zijn of een her moeten doen... Aardrijkskunde-leraar Roy, op social media bekend als aardrijkskunde kennisclips... gaat straks die belangrijke belletjes doen. En als je dacht dat het alleen spannend is voor leerlingen, nou, dan heb je het mis. Ik zit net met een bonkend hart zit ik de, de, de laptop te openen... te kijken naar de endtermen die bekend worden om 8 uur. Daarna gaan we vergaderen met alle docenten. En dan gaan we dus kijken naar welke leerling wel geslaagd is, welke leerling niet geslaagd is. En wat dan precies ook het plan van aanpak wordt voor de niet geslaagde leerling. Eh, dus het is echt voor mij super spannend. En het is natuurlijk nog spannender voor alle leerlingen die nu eh, ja, zitten te wachten op een uitslag. En alle ouders. En wie vandaag het slechte nieuws te horen krijgt, kan dinsdag beginnen aan de herexamens. Het weer nog een zomerse dag met veel zon. Af en toe is er wel wat sluierbewolking. Maar het wordt vanmiddag flink warm. Rond de 25 graden op de Wadden. In het binnenland kan het wel 30 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is op zijn retour, maar er zijn hier en daar nog wel een paar kleine problemen.